Het staat er zo'n jaar of tien. Er woont een jongen, hij is pas twintig. Hij is blind, hij kan niet zien. Iedere dag hoor ik hem zingen en spelen op zijn gitaar. Want hij wil zo graag een ster zijn, maar zijn sprookje wordt niet waar. Elke dag is voor hoe ik me zou voelen als ik blind was zoals hij. Hij heeft geen vrienden om mee te praten, kan niemand schelen waar hij woont. Hij is alleen, hij heeft geen ouders, geen meisje dat hem liefde toont. Het antwoord kun je weten, maar zijn sprookje wordt niet waar. Elke dag is voor hem gelijk, kon hij maar zien, dan was hij rijk. Vraag me soms af hoe ik me zou voelen, als ik blind was zoals hij, datzelfde huis. Je kunt het elke dag nog zien. Er woont een man, hij is nu dertig. Je weet hij is blind, hij kan niet zien. Iedere dag hoor ik hem zingen en spelen op zijn gitaar. Want hij wil zo graag een ster zijn, maar zijn sprookje wordt niet waar.